kopje slappe thee. fijn hoe bond die in, maar ik wou u maar zeggen, meneer Sonnenberg, ik vraag u af, waar is de gulle humor gebleven te Amsterdam op Heide? Nee, meneer Sonnenberg, dan vroeger. Vroeger was een gezellige tijd. Ah. We waren thuis met z'n 16, vader en moeder hadden veertien kinderen. We woonden in een klein huisje op Kattenburg. Mijn vader, meneer Sonnenberg, die soap, dat was iets vreselijks. Soms was hij drie keer per dag Lazarus. Ja, en het kwam allemaal op moeder neer. Maar ja, je lachte tenminste. Ik weet het nog goed, zaterdagavond hadden geen geld in huis. Vader had alles opgesopen. Dan dus zei moeder, ga jij eens even naar tante Cor. Tante die kon het best doen. Die was getrouwd met een diamantslaper. Wij erheen. Moeder wachtte beneden in het portiek. Ik naar boven en dan zei ik, tante Cor, moeder wil morgenavond naar Carré. Maar ze heeft geen knappe rok dan gaf tante Cor een rok. Wij met mijn moeder met die rok naar de Lommert. Dan zei die vent achter de het 60 cent. En dan siste mijn moeder 80. En dan kreeg ze er 70. Dat was een leuke tijd, meneer Sonneberg. Dat was een gezellige tijd, meneer Sonneberg. Dan moest ik naar de groenteboer om mijn voor aardappels te halen. En dan zei de groenteboer, suip je vader nog steeds, zo? en dan zei ik, hij suipt nog veel meer. En dan kreeg ik een extra schepje aardappels. Dat was een gezellige tijd, meneer Sonnenberg. Nou, ik moet u zeggen, ik benijd u niet door dat u die zagarijnen s'avonds aan het lachen moet maken. Ik ga er eens vandoor, ik moet nog even voor Zwarte Piet spelen. Moet jou... Zeg, meneer Sonnenberg, ik heb misschien een aardige wits voor u. Voor op de bühne. Ken u die van die twee Amsterdammers die naar Parijs gingen? Nee, ze gingen niet. Kijk, dat is nou zuivere humor, meneer Sonneberg. Dat moet u nou eens aan het publiek op heden vertellen. Dan kennen ze weer eens ouderwets lachen. Moet jou, meneer Sonneberg. Tot ziens. I felt love's raging storm. I have been a stormy weather, and the damage it ain't gone. If I still live a lifetime with you, I gave.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 De begrafenis van de zanger is in besloten kring en voorafgaand aan de grote herdenkingsdienst in het stadion. De belangstelling voor de herdenking was enorm. Ruim 1,6 miljoen mensen hadden zich aangemeld. De computer heeft vanochtend 8750 namen getrokken die elk twee toegangskaartjes krijgen. De dienst in Staples Center wordt morgenavond vanaf 7 uur door de NOS uitgezonden. In Almere heeft de politie 22 woningen ontruimd nadat er mogelijk een explosief was gevonden. De woningen liggen in de Charlie Parkerstraat in Almere. De straat is afgezet. De 30 bewoners worden opgevangen. Het mogelijke explosief werd gevonden bij een inval waarbij werd gezocht naar hennep. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt de zaak. De politie in Deventer is gestopt met het zoeken naar een man die sinds zaterdag wordt vermist. De man van 19 was van de spoorbrug in de IJssel gesprongen. De politie denkt dat de man dood is. Zaterdagavond en gisteren is naar de man gezocht met duikers en sonarapparatuur. Vandaag is in de buurt van de brug Drecht, maar alles zonder resultaat. De derde etappe van de Tour de France is gewonnen door Mark Cavendish. Het is een tweede zege, gisteren won hij ook al. Direct na de start in Marseille demareerden vier renners... onder wie de Nederlander Koen Kort van de Skill Shimano-ploeg. De vier werden zo'n 30 kilometer voor de streep in La Grande Motte teruggepakt. Op dat moment brak ook het peloton in twee stukken. Lance Armstrong zat in de eerste groep en won bijna 40 seconden op de andere klassementsrenners zoals Contador, Evans en Menshoff. De Zwitser Fabian Cancellara behoudt de gele trui. Het weer, af en toe, regen, enkele, af en toe zon en enkele regen- onweersbuien, mogelijk met windstoten. Middagtemperatuur morgen rond 20 graden. Dit was het NOS Journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest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 van eh, Ben. Hij heeft dit opgenomen in Londen en uitgebracht bij eh, Music and Words hier in Nederland. Don Henley en Bruce Hornsby, zij schreven het samen Last Alone. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muzieker hier. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. the of the summer like your memory. No, it comes as no surprise. Another tear, I start to cry. Oh, I wish I could bring you back. Wish I could bring you back. I want you to know I never meant to do you harm. In the letter that I wrote that rainy night, and as I got on the train, I knew I'd never see you again. Now I wish I could bring you back. Wish I could bring you back. Oh, oh, oh please forgive me. Won't you please forgive me? Oh, baby, please forgive me. cigarette. I pour another glass of wine. I try hard to forget just what your love is meant to me. You know I'll always regret. Oh, I wish I could bring you back. Wish I could bring you back.

James, een dame die eh, ook heel wat eh, cd's heeft uitgebracht inmiddels. En eh, dit is zo'n speciaal cd'tje. The Color of the Rose, zo heet ook dit, uh, dit single cd'tje. En het is afkomstig van een cd met de gelijknamige titel die zij uitbracht in 1998. En dit is muziek voor de liefhebbers van The Frames. Sideways Down. I should just move along. But you know I draw blood if that's what you want. And you found someone who makes you laugh stick around, but that's not what you want. No. You're standing alone. muziek voor eh, de echte liefhebbers van The Frames. Sommige mensen zeggen wel eens dat dit uh, eh, hele moeilijk eh, te begrijpen muziek is. Nou, de muziek van UB40 die is niet zo moeilijk te begrijpen hoor. geproduceerd door Delroy McLean. Uitgevoerd dus door UB40. C'est la vie. ik de eerste keer deze titel zag, toen dacht ik dat eh, wordt een heel andere Cellavi. U weet wel, die country-uitvoering. Maar dat is het toch niet geworden. Dit nummer is eh, door UB40 zelf helemaal geschreven. De dame Cher wordt ook wel siliconen oma genoemd. Nou ja, als je ze rond ziet huppelen met haar, eh, ik geloof iets van 65 of 69 jaar... in zo'n strak lijf, ja, dan moet je wel veel siliconen tot je genomen hebben, dacht ik, hè? Maar ze loopt nog steeds door Memphis, oftewel Walking in Memphis. to see you when you haven't got a prayer. But boy, you got a prayer in Memphis. Nederlandse productie. Ik droom je terug bij jou, René Schuurmans. Daar sta je dan, met je handen in je haar. God, daar sta je dan, voor jezelf uit te staren. Waarom ging je dan, liet mij alleen? Ik snap niet hoe dat kan. is koud en kil. Hoe lang kunnen nachten duren? Het is zo leeg en stil. Langzaam kruipen alle uren die ik met je deel. Ik hou je vast totdat de morgen komt. ja, daar sta je dan. Hoe kom ik ooit door al die dagen, waarom ging je dan? Liet mij alleen, ik snap niet hoe dat kan. Ramazzotti heeft pas geleden ook weer een cd uitgebracht, maar ik heb teruggegrepen naar eentje uit 1993. Nummers door hem zelf geschreven met behulp van Cassano Favola. per scelta sua che si fermò e stava lì a guardare lullaby. passarono di lì due occhi di fanciulla, due occhi che avevano rubato al cielo un po' della sua vernice. E sentì tremar la sua radice quanto smarrimento d'improvviso Hier was Ramazzotti, een eh, man uit Italië met een hele prachtige stem. En volgens veel dames is het ook echt een stuk om naar te kijken. Deze dame schrijft al haar teksten zelf en laat het dan produceren door Chip Taylor. There were times I just knew that I'd never make it through this so much of life. is filled with sorrow, broken dreams, and sad goodbyes. But I'm here, I'm alive, and it all comes back together when I can see the angel in your eyes. There were days that it seemed was going round in circles, and the distance there between us was the only place to hide. But it all disappears when we're lying here together, and I can see the angel in anytime. van de cd Woman in Prison. Ja, deze dame heeft even een tijdje in, eh, in de gevangenis doorgebracht. En in die gevangenis heeft ze heel veel liedjes geschreven. Angel in Your Eyes, maar ook Cool Blues Story. In duet samen met Lucinda Williams. Robert Johnson was up to his tricks. He cuts off wave goes. Stevie Sands, Woman in Prison. En als u in uw eh, favoriete platenzaak bent, moet u die cd maar eens opzetten. Trek er gewoon een half uurtje vooruit en luister eens naar de muziek van die A.V. Sands. Geproduceerd, zoals ik al zei, door Chip Taylor. And it was a long December, althans volgens de Counting Crows. there's reason to Would. You should. guess I should. nog een paar weken en dan eh, vertrek ik weer naar, eh, naar Frankrijk voor een maandje. Voor de maand juni om helemaal precies te zijn. En ik zal daar beslist alweer eh, uitkomen in een aantal platenzaken waar ik weer zal gaan zoeken naar de laatste nieuwe muziek. Zo kwam ik een paar jaar geleden een cd tegen van Roche Voisin. Eigenlijk een Canadees, maar dat vond ik niet zo erg hoor. Prachtige stem, zingt zowel Engels als in het Frans. Est-ce que je compte pour toi depuis tout ce temps au compteur Est-ce que tu penses comme moi qu'on n'était pas loin du bonheur J'aimerais qu'on se revoie juste pour t'avouer mes erreurs. Et si la vie nous éloigne pour y voir plus clair dans nos loin, rien ne me soigne. Malgré la distance, rien ne meurt. J'aimerais qu'on se rejoigne. N'importe où, n'importe sommes-nous à côté de nos cœurs J'aimerais qu'on soit ensemble Hij heeft het geschreven en het wordt nu uitgevoerd door iemand anders. Streamlet, naar die naam luistert deze formatie, hebben het een beetje opgepimpt en het klinkt dan iets harder als het origineel. When the road gets dark you can no longer see Just let 思念。 cigarette dat verder meer. Het is heel anders als het, eh, als het origineel. Ik zeg al, ze hebben het wat opgepimpt, opgepompt en dan eh, wordt het heel wat ruiger. Hè? Deze man is niet gewend om echte, eh, ja, moet ik het zeggen, ruige muziek te maken. The Very Girls, zij vroegen het aan hem. Wil je meezingen op ons nummer? Win Back Your Love. En het, ze vroegen het aan Eugene Ruffalo. when the night turns to dawn. Let me in. Win back your love again. Now the trouble's you and the wounds start to heal. Let me in. Win back your love. tomorrow. song full of praise. Let me win back your love again. back your love again. Win back your love again.